Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. Je krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Alkmaar en Heemskerk. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens tussen knooppunt De Hocht en de grens.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 En ik denk dat Howie Epstein heeft zitten zwingen achter de mengtafel toen hij dit opnam hoor. En dit produceerde voor die Carleen Carter. De Extended Mix van Shadahoochee. Een cd die uitgebracht is door niemand minder dan Alan Jackson.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 De Little River Band, eh, ook zij hebben wat country opgenomen op hun cd Moonsoon. Daar staat Love is a Bridge uit 1988 alweer. meisje die ook jarenlang uh, country muziek heeft uitgebracht. Niet onder de naam country, maar het zo wel gemaakt heeft hoor. Dit is Sarah Evans. She wore a dress with cherries on it. Going somewhere where she'd be wanted a town this small. All they do is talk. just slip away She started the show Vaak gaan alle country liedjes uh, over de liefde.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 Let u is op de stem van deze Thai England. She's an angel and I ain't. Lord knows she deserves the same. And it don't take a genius to see her why she loves me pretend my baby never looks at other She has just one weakness I see.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 Prachtige cd geworden. I'd love to hear you laughing. Love to see you smile. Dance that little dance you danced when you were just a child. The way the world came at you left you bitter and confused. more I tried to guide your path, the more you just felt you. The sun comes up tomorrow, but there are no guarantees. It can rock you like a baby, it can knock you to your knees. The path that lies between us is a star-crossed avenue. I've done everything I can there's nothing I can do. So you love that girl to death. And you're scared to take a breath. It's like everything you dread swings a hammer in your head. Your hearts locked in a vault. And you think it's all your fault. It's a dream as old as dirt. And you can't stand to see her hurt. May the little voice that guides you send a message through for me reminding you you're beautiful and will forever be. I wish that I could be there now to tell you it's alright. It's a dark and daunting razor's edge you're walking on tonight. The sun comes up tomorrow, but there are no guarantees. It can rock you like a baby. It can knock you to your knees. The path that lies between us is a rough and rocky road. I've done everything I can, and there's nothing I can do. So you're learning to let go and the process is so slow. And while your baby plumbs the depths, you keep climbing up the stairs. someday. You've heard me say a million times, my work is never done. For those who keep the wolves at bay, there is no setting sun. To see you standing here today, pray, child, you've come so far, which proves that you can find your way no matter where you are. The sun comes up tomorrow, but there are no guarantees. It can rock you like a baby, it can knock you to your knees. The path that lies between us is the long way home, it's true. I've done everything I can. Deze cd in één adem helemaal uitgeluisterd hoor Rodney Crowell, vocals en acoustic guitar. Greg Lijs doet mee, Doyle Braham, Patrick Wone, David Pilch en Jay Belrose. Dat zijn allemaal mensen die jarenlang al meespelen met eh, dezezelfde Rodney Crowell. En deze dame, dat is echt een feestbeest op het podium hoor. Ik heb het over Rosie Flores.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 Maar liefst 16 tracks op deze cd, waarvan een aantal al eens ooit eerder uitgezonden in het programma Country Track. How's the World Treating You? Een duet met James Taylor. I've had nothing but sorrow Since you said we were through There's no hope for two.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 are sitting on the top of the world. It was in the summer, not in the fall. Spent all our money on alcohol, and now you're gone. time. Oh, don't I know it? Always have me six, seven, eight, or nine.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 Bonner werd in de jaren 50 lid van de communistische partij, maar in de loop der jaren raakte ze steeds meer betrokken bij een groep dissidenten. Begin jaren 70 trouwden ze met Sakharov. Hun woning in Moskou werd een trefpunt van mensen die zich verzetten tegen het totalitaire bewind. In 1980 zag er verbanden naar Gorky, na kritiek op de inval in Afghanistan. Enkele jaren later overkwam Bonner hetzelfde. In 1986 keerde het echtpaar terug naar Moskou. Dat was kort na het aantreden van Sovjetleider en hervormer Mikhail Gorbachev. Na de dood van haar man in 1989 richtte Bonner de André Sakharov Stichting op. Ze zette zich in voor mensenrechten, maar trad steeds minder in de openbaarheid. Jelena Bonner was 88 jaar. Door de overstromingen in China zijn volgens de autoriteiten meer dan 2,5 miljoen mensen ontheemd geraakt of op een andere manier getroffen. Door hevige regenval zijn grote delen van de provincie Zhejiang in het oosten van China overstroomd. Zo'n duizend bedrijven hebben hun activiteiten moeten stilleggen. Wegen en spoorwegverbindingen zijn versperd en meer dan 170 mensen zijn dood of worden vermist. De Marokkaanse jongerenbeweging 20 februari heeft de bevolking opgeroepen vandaag massaal de straat op te gaan. Activisten vinden de hervormingsplannen van de Marokkaanse koning niet ver genoeg gaan. Ze willen dat er een democratische grondwet komt en dat koning Mohammed ook zijn macht over de Nationale Veiligheidsdienst en het leger afstaat. Het weer... Vanochtend veel buien en kans op onweer en windstoten. Vanmiddag vooral in het oosten buien, in het westen af en toe zon. Aan zee is de wind krachtig tot hard. De middagtemperatuur komt uit rond de graad of 16. Morgen zonnige periode, later kans op enkele buien, maxima rond 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit